van jou. Rood, wit en geel. Donzig van dauw. Zacht als fluweel. Weet je nog wel. Die mooie tijd. Het lijkt zo lang geleden. Wonderen van jou. Kleuren zo zacht. Donzig van dauw. Weet je nog wel. Die mooie tijd met ons twee. Toen met ons twee. De dagen zijn voorbij gegaan, de jaren gingen. Er bleven mij alleen herinneringen. Tulpen van jou, rood, wit en geel Donzig van Zacht als fluweel. Weet je nog wel? dagen zijn voorbij gegaan, de jaren gingen, er bleven mij alleen herinneringen. Tulpen van jou, rood, wit en geel, donzig van dauw, zacht als fluweel. Weet je nog wel, die mooie tijd.